Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Amerika zegt dat Rusland chemische wapens gebruikt in de oorlog tegen Oekraïne. Soldaten zouden onder meer worden bestookt met een middel dat lijkt op traangas. Ze krijgen er branderige ogen van, maar kunnen er ook blind van worden. Het gebruik van chemische wapens is internationaal verboden. Rusland heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. Een grote groep internationale wetenschappers maakt zich zorgen over een EU-plan tegen kinderporno. De Europese Commissie wil alle berichten in WhatsApp en Telegram met AI gaan scannen op foute foto's en filmpjes. Klinkt goed, maar het plan gaat veel te ver, zegt deze Nederlandse onderzoeker. Je wilt niet een overheid hebben die 24 uur per dag, 7 eh, dagen per week direct en onmiddellijk eh, jou kan controleren en disciplineren. Hij is ook bang dat de kunstmatige intelligentie fouten maakt... waardoor mensen onterecht als verdachten worden behandeld. Medewerkers in de zorg leggen om twee uur vanmiddag het werk twee minuten neer. Ze maken zich zorgen over geweld en agressie op hun werk. Vorige maand werd een medewerkster van een GGZ-kliniek in Heerlen neergestoken. Zij overleed later in het ziekenhuis. En ondanks alle maatregelen en waarschuwingen klikken we nog steeds massaal op phishing-linkjes. Mijn collega's konden meekijken met een hackersgroep uit Nigeria... omdat die zelf ook de beveiliging niet helemaal op orde had. Verslaggever Joost Schellevis heeft de scammers gescamd. Ja, ze zijn echt in phishing getrapt die wij ze hebben toegestuurd. Um, hebben hun logingegevens daar ook achtergelaten. Het was ook niet zo'n heel sterk wachtwoord. Ja, je, kunt het bijna niet verzinnen. Eh, we zijn er helaas niet achtergekomen wie het zijn. Maar we weten dus wel dat ze in Nigeria zitten... en aan de lopende band mensen, eh, vooral in Nederland, maar ook daarbuiten, uh, hacken. De bende probeerde social media accounts te gijzelen. Gebruikers moesten betalen om weer in te kunnen loggen.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 Een wetsvoorstel van de EU om berichtendiensten als WhatsApp... verplicht detectiesoftware te laten installeren... stuit op kritiek van wetenschappers. Die maken zich zorgen over de veiligheid van zulke software... en noemen het een inbreuk op de privacy van gebruikers. Rusland gebruikt verboden chemische wapens op het slagveld in Oekraïne... zeggen de Verenigde Staten. Het zou gaan om een soort traangas. Nog geen drie maanden voor de Olympische Spelen is de scène in Parijs alarmerend vies... waarschuwt milieuorganisatie Surfrider. Bij veel regen stromen de riolen over en komen er allerlei bacteriën in de rivier. Deelnemers aan de triathlon en het openwaterzwemmer kunnen daar ziek van worden. En het weer, eerst droog en zonnig en 18 tot 25 graden. Later vandaag stevige buien. and drum Going around like bum bum bum What's grooving? I'm moving I like your style of lumping How charming, just a rapper Load him up and eat that snapper I was 16 pints of rum And then I go bum bum Glowing up in the dark in the night And so I go, oh, ah ah ah I ah, ah. I brought a pie in my pocket Pie in my pocket And I am a singer No got life, no got style no got nothing on my mind But I'm so cool and I'm so groovy When I love whomping. How charming, just a rapper. Load him up and eat that snapper. Own 16 pints of rum and then I go bum bum. glowing up in the dark and the night and so I go, oh, ah, ah, ah, ah, I. Ah. I brought a pie in my pocket, pie in my pocket, and I am my socket. No got light, no got style, no got nothing on my mind. But I'm so cool and I'm so groovy when I go bum bum bum.